ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een kwartiertje begint de nationale herdenking van het slavernijverleden. Die is in het Oosterpark in Amsterdam en zou eigenlijk om twee uur pas beginnen. Maar vanwege de hitte is het programma vervroegd, zegt verslaggever Danny Simons. Of het gaat helpen tegen de hitte, dat is trouwens nog maar de vraag. Want ehm, het park is een beetje aangepast. Hier en daar is wat groen weggehaald met het idee, nou dan kunnen de bezoekers de ceremonie beter volgen... Maar ja, daarmee ontneem je mogelijk ook een stukje schaduw. Het is vandaag Kitty Kotti, de dag waarop het slavernijverleden wordt herdacht en de afschaffing ervan wordt gevierd. Veel toeters en bellen op dit moment, letterlijk. Op verschillende plekken in Nederland wordt er één minuut lang getoeterd om aandacht te vragen voor de Nederlandse industrie. Die staat er volgens de deelnemers belabberd voor. Bedrijven, werkgeversorganisaties en vakbonden balen van de oneerlijke concurrentie. Komt volgens hen door de hoge energiekosten die bijvoorbeeld tientallen procenten hoger liggen dan in Duitsland. En bij het EK voetbal in Zwitserland worden weer stappen gezet om de verschillen tussen voetbal voor mannen en vrouwen te verkleinen. Onder meer door vrouwelijke speakers in de stadions. Gebeurde al bij oefenwedstrijden. Ja, de Speaksters hebben een korte opleiding gehad en zijn nu aan het oefenen voor het EK. Op al die namen, van Oranje bijvoorbeeld. Zakje Groene, Esmee Brug, <laughs> ja, ik ken mijn best dus ja. ja. Het EK voetbal begint morgen. IJsland en Finland trappen als eerste af. Het weer, veel zon en erg warm. Alleen in het noorden is het nu nog onder de 30 graden. Het wordt daar vanmiddag 33 graden. In Zuid-Limburg 37 graden. En er geldt code oranje voor Gelderland, Brabant en Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio op best een paar plekken nog wat langzamer... mede vanwege die wegwerkzaamheden op de A10 Zuid. Daarom viel op de A5 en de A8 in beide gevallen drie kwartier vertraging. En wat ook opvalt is een ongeluk. Dat gebeurde op de A10 bij afrit Volendam. Vanaf de Hemhavens, 5 kilometer file, 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht.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 Baby, don't you wanna? ZFM 106.9 FM. You're a rich girl and you're gone too far cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far cause you know it don't matter anyway.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 Wel kan de kustwacht voor noodgevallen gebeld worden. De premier van Thailand is geschorst door het grondwettelijk hof. Premier Ta kwam in problemen door een uitgelekt telefoongesprek... met een belangrijke Cambodjaanse politicus. Daarin had ze kritiek op het Thaise leger. En oud-voetballer Rinus Israël is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij speelde onder meer bij Feyenoord en Oranje en had de bijnaam IJzeren Rinus. Het weer nog, veel zon en tropisch warm. In het zuiden kan het lokaal zelfs 38 graden worden.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 Dit is ZFM. of people and their people are smiling and everyone is having a good time and the people are loving one another, sharing with one another. Imagine a world where there's only peace, where there's van Zandvoort. Dit is ZFM.